ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In een huis in Schiedam is een dode vrouw gevonden. gebeurde aan het begin van de middag, zegt de politie. Het gaat om een vrouw van 36 uit Schiedam. Er is ook een man van 34 uit diezelfde plaats opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Morgenmiddag om 12 uur is het hoogtepunt van Pride Amsterdam. De wereldberoemde botenparade door de grachten. Een evenement dat nog altijd hard nodig is, vindt ook Isabel. Zij heeft een relatie met een andere vrouw en maakt vaak nare dingen mee. We worden nagekeken, we worden uitgefloten, uitgescholden. Ehm, soms worden er wel eens voorwerpen richting ons gegooid. We zaten daar gewoon, het was een mooie zomerdag. En we gaven elkaar een kus. En eh, nou, paar seconden na lag er een steen naast ons. Steeds meer LHBTI'ers maken een melding van geweld of discriminatie vanwege hun geaardheid. Het aantal meldingen is in twee jaar tijd gestegen van 2500 naar 4500. Horeca-ondernemers in Arnhem zijn bang dat ze veel minder omzet gaan draaien als Vitesse verdwijnt als profclub. En dat lijkt ook te gaan gebeuren, tenzij de rechter het besluit van de KVB nog terugdraait. Vooral als Vitesse won, dan zaten de terrassen en de kroegen in Arnhem supervol. Bracht natuurlijk veel geld in het laadje. Komende donderdag dan is het kort geding dat de club heeft aangespannen om de proflicentie alsnog terug te krijgen. En in de straten van Herengewaard klonk het afgelopen nacht ineens zo. Ja, 60 koeien die waren ontsnapt. Die gingen op avontuur uit. De boerin werd er wakker van en had meteen door dat er iets mis was. Ik lag in bed en ik dacht, ik lijk wel wat koeien. Dus eh, ik naar buiten. Oh, dat, dat gaat hier goed. Alle koeien lopen op de middenweg en je achteraan. Dan gaan ze allemaal, ja hoor, en uh, huppelen ze. denken. je zou meest denken ze gaan op vakantie. Ja, op bewakingsbeelden van de buurtsuper is te zien hoe ze voorbij schokken en af en toe wat bloemen uit een perkje eten. Nou, om die eh, koeien terug te krijgen kreeg de boerin hulp van wat mensen uit de buurt en haar eigen man. Dan zegt hij van, kom op Jos, kom op. Kom, we gaan weer. Nou, dan komen ze zo achter man. man. En met succes, want inmiddels staan alle koeien weer in de wei. En Herogewaard hebben ze verlaten zonder iets te beschadigen. Het weer er nog vanavond nog steeds bewolkt, dan wel wat minder buitjes. Morgen opnieuw een grijze dag met veel kans op regen en lokaal ook onweer bij 16 tot 20 graden.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 Het Witte Huis gaat een plan opstellen voor de levering van meer voedsel aan Gaza. Dat besluit volgt op een bezoek van de Amerikaanse speciale gezant Witkoff aan de Gazastrook. Die bezocht onder meer een centrum van de omstreden hulporganisatie GAF. Een man moet drie maanden de cel in omdat hij tijdens de seks weigerde een condoom te gebruiken... terwijl de vrouw met wie hij seks had daar wel om vroeg. De rechtbank oordeelt dat de man de cel in moet voor verkrachting en ook een schadevergoeding moet betalen.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 Gonna smack him if he's getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. of the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop, la tirée, la tirée.